Het is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De voorzitter van de Europese Raad roept de Israëlische regering op... om het besluit om Gaza-stad in te nemen te heroverwegen. Antonia Costa zegt dat Israël daarmee afspraken met de Europese Unie schendt... en dat het besluit gevolgen moet hebben voor de betrekkingen tussen de EU en Israël. Eerder noemde demissionair minister Veldkamp van Buitenlandse Zaken... de beslissing van Israël al verkeerd. En ook EU-voorzitter van der Leyen riep Israël op om het besluit te herzien. De grote natuurbrand in Zuid-Frankrijk is sinds gisteravond onder controle... maar woedt waarschijnlijk nog dagen, schrijven Franse media. Nog steeds zijn 2000 brandweerlieden bezig het vuur te blussen. Wegen in het gebied blijven in ieder geval tot zondag dicht... omdat het volgens de hulpdiensten nog te gevaarlijk is. Zo kunnen elektriciteitskabels loskomen. De brand heeft inmiddels 17.000 hectare natuur verwoest. Een gebied groter dan Parijs. De natuurbrand is de grootste die Frankrijk in 50 jaar heeft meegemaakt. In Zuid-Spanje heeft de politie 32 dode honden gevonden in een boerderij. Ze waren zonder water of eten aan hun lot overgelaten. Volgens een Spaanse krant lagen sommige honden aan een ketting of in een kooi... en hadden ze geprobeerd elkaar op te eten. Ze zouden vorig jaar juni al zijn achtergelaten in de boerderij. De politie deed daar vorige week een inval nadat er tips waren binnengekomen. Tegen de eigenaar van de Spaanse boerderij is een onderzoek ingesteld. Supporters van de Arnhemse voetbalclub Vitesse reageren teleurgesteld en emotioneel op het einde van de club in het betaald voetbal. Vanmiddag oordeelde de voorzieningenrechter dat Vitesse definitief zijn proflicentie kwijtraakt. Burgemeester Marcouch van Arnhem spreekt van een trieste dag voor Vitesse en heel Arnhem. Hij hoopt dat Vitesse zichzelf opnieuw kan uitvinden en dan sterker terug zal keren. Het weer, vanavond en vannacht opklaringen.